Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Wales zijn 158 medewerkers van een vleesverwerkingsbedrijf... positief getest op het coronavirus. Het gaat om een vestiging van een van de grootste voedselproducenten van Groot-Brittannië. De eerste besmettingen werden donderdag ontdekt. Sindsdien ligt het bedrijf stil. Alle ruim 500 medewerkers zitten in quarantaine. Zo'n 400 mensen zijn getest. De lokale GGD houdt rekening met meer besmettingen. Vanwege de uitbraak blijven scholen in de omgeving van het bedrijf langer dicht. Die zouden eigenlijk volgende week maandag weer opengaan. De afgelopen 24 uur kwamen er wereldwijd ruim 183.000 bevestigde coronabesmettingen bij. Niet eerder waren dat er in één dag zoveel, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Alleen al in Noord- en Zuid-Amerika kwamen er ruim 116.000 geregistreerde besmettingen bij. Wereldwijd zijn nu meer dan 8,7 miljoen mensen positief getest op het coronavirus. De partij van president Vucic van Servië heeft de absolute meerderheid gehaald bij de parlementsverkiezingen. De rechtse Servische Progressieve Partij kreeg 63% van de stemmen. Het waren de eerste verkiezingen in Europa in coronatijd. Daardoor was de opkomst lager. Maar ook door een boycott van verschillende oppositiepartijen bleven veel mensen thuis. De politie in Den Haag heeft gisteren uiteindelijk zo'n 400 mensen aangehouden... rond de demonstratie tegen het coronabeleid. De meeste arrestanten waren mensen die na het protest weigerden het Malieveld te verlaten. Het protest was aanvankelijk verboden, onder meer omdat de Haagse politie afgelopen week al wist dat verschillende groepen onruststokers van plan waren zich te mengen onder de betogers.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 to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands.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 classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it.